Ook zei hij dat de onderhandelingen voor een einde aan de oorlog in Oekraïne niet stoppen bij een mogelijk staakt het vuren. It's not enough to force Russia into a deal. It's not enough to make it stop killing. We must make Russia accept that there are rules in the world and that it cannot deceive everyone. This is the path to lasting peace. Het was de vierde keer dat Zelensky het parlement toesprak. Ook leden van de Eerste Kamer waren aanwezig. Zelensky is nu aan het lunchen met premier Schoof... en hij praat vanmiddag ook nog met de koning. Voor het eerst zijn er meer ouderen dan jongeren in ons land. Dat gaat dan om 65-plussers en 20-minners. Volgens het CBS zijn er 3,76 miljoen ouderen tegen 3,72 miljoen jongeren. Komt niet alleen door vergrijzing, maar ook door migratie. Het CBS verwacht trouwens dat de ouderen hun voorsprong voorlopig niet meer op zullen geven. Het overgrote deel van de gletsjers is aan het einde van deze eeuw verdwenen. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van Zwitserse en Belgische wetenschappers. Ze zeggen dat het in het jaar 2100 bijna 3 graden warmer is. En daardoor zal zo'n 80% van de gletsjers dan gesmolten zijn. En een Belgische bitcoin-miljonair wil een eigen land beginnen op een Caribisch eiland. Olivier Janssens heeft een dubbele nationaliteit. Hij is ook staatsburger van St. Kitts en Nevis, dat naast Sint Eustatius ligt. Daar wil hij een nieuwe staat oprichten die een beetje moet lijken op Dubai. Het moet Destiny gaan heten, vertelde de miljonair in een pitchvideo. The first country in the Caribbean to create a modern zone this kind will not only uplift its people, but could become one of the wealthiest and most desirable regions in the world. Hij wil miljoenen investeren in onder meer luxe villa's. De mensen die er wonen maken zich zorgen, want Janssens wil ook een eigen rechtssysteem invoeren. Daarin heeft de overheid weinig te vertellen. Het weer, een wisselend dagje met wolken en kans op een enkele bui...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 omdat informatie anders verdwijnt. President Zelensky heeft de Tweede Kamer voor de vierde keer toegesproken. Hij bedankte Nederland voor alle steun en benadrukte dat de steun net zo belangrijk is als tijdens het begin van de invasie door Rusland. En gletsjers verdwijnen sneller dan gedacht door de opwarming van de aarde. Dat zeggen Zwitserse en Belgische wetenschappers in een nieuwe analyse. Vooral in de Alpen en Scandinavië blijft tegen het einde van de eeuw nog maar een klein deel over. Het weer nu, een enkele bui, maar op de meeste plaatsen droog en wat zon.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 heavy for me geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.